been internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM J'ai déposé mes armes À l'entrée de ton cœur sans combat Et j'ai suivi les charmes Lentement, douceur, quelque part là-bas Au milieu de tes rêves dans tes nuits. Un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis.